Keek eens naar de ober, hij zag mijn lege glas. Hij gaf me weer een volle alsof hij gedachten las. Nu draag ik hem op handen, ik feest en ik geniet. Omdat de ober op het juiste punt het bier weer stromen liet. Ja, ja, de ober is mijn allerbeste maatje. Wat je ook bestelt, hij had het voor je in. Wil je bier en water of een sangria? een biertje en stel mezelf de vraag: Is dit van gisteren nou de laatste of de eerste van vandaag? Maar het kan me niet zo boeien, om me heen zie